Correspondent Christian Pauwen legt uit waarom er nu dus is gekozen om de noodtoestand uit te roepen. Ja, zodat het makkelijker wordt voor de krijgsmacht om in te grijpen. En ook zodat de politie bijvoorbeeld meer opsporingsbevoegdheden heeft. Eh, ze hopen zo sneller deze ballonnen te kunnen opsporen en, en tegen te kunnen houden. De minister van Binnenlandse Zaken, Gondratovic die benadrukt dat hier eigenlijk echt ja, de nationale veiligheid in het geding komt. Belarus zegt trouwens dat zij niets met de ballonnen te maken hebben. De makers van de stint zeggen dat het ongeluk met de elektrische bolderkar ook voor hen een groot drama is. Dat maken ze duidelijk op dag 1 van de rechtszaak. Die gaat over het ongeluk, zeven jaar geleden, waarbij vier kinderen omkwamen. Het gebeurde toen in Os. Een stint botste tegen een trein. Het drama heeft er flink ingehakt, zegt de burgemeester. Iedere Ossenaar weet waar die was toen die het hoorde. En ja, wat je ook echt wel ziet is dat voor mensen die er echt direct bij betrokken zijn geweest... Als, omdat ze hulp hebben verleend of bijvoorbeeld een machinist. En, ja, voor hun is er echt wel een leven voor het stintongeval en daarna. De stintzaak duurt zes dagen. De eigenaren van een club in India waar dit weekend een dodelijke brand was, zijn gevlucht. Zondag vielen er 25 doden tijdens een feest. De club zou zich niet aan regels over brandveiligheid hebben gehouden en überhaupt geen vergunning hebben gehad. De eigenaren zijn naar Thailand vertrokken. En let op als je een pakje gerookte haringfilet van de Albert Heijn in de koelkast hebt liggen. Die kun je beter terugbrengen naar de winkel, want mogelijk zit er een ziekmakende bacterie in. Het gaat om de pakjes met houdbaarheidsdatum 20 december. Dan nog het weer van 9 december. Een zachte dag met veel grijs en af en toe buien, vooral in het noorden. In Limburg blijft het droog en is vanmiddag zelfs wat zon te zien. En het wordt 11 tot 14 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is even de hart van de ANWB. Wie op de A9, maar richting Amstelveen... tussen Afrit Haarlem-Zuid en Knopend Badhoevedorp...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 de vraag naar de oorzaak ervan hun leven beheerst. Twee bedrijven en twee leidinggevenden staan vandaag terecht voor het ongeluk... waarbij vier kinderen omkwamen. De namen van een aantal medewerkers van de inlichtingendiensten AIVD en MIVD zijn online gezet door de Chinese overheid, meldt de Volkskrant. China is boos over het ingrijpen van de Nederlandse overheid bij Nexperia... en probeert Nederland zo in discrediet te brengen, schrijft de krant. De gevechten tussen Cambodja en Thailand, die zondag weer begonnen, houden aan. In de afgelopen dagen zijn volgens Cambodja zeven doden gevallen.